Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een aardbeving in Tibet zijn negen doden gevallen, melden Chinese staatsmedia. De beving had een kracht van ongeveer 7 en was in de buurt van een stad in het zuiden van Tibet. 400 kilometer verderop, in de Nepalese hoofdstad Kathmandu, werd de beving ook gevoeld. Daar renden mensen hun huizen uit, melden lokale journalisten. In meerdere plaatsen zouden evacuaties zijn vanwege mogelijke naschokken. De Britse hulpdiensten hebben tientallen mensen gered na overstromingen in verschillende delen van het land. Vooral in het midden van Engeland kwamen auto's vast te zitten en moesten mensen uit hun huizen worden gered. Er is zeker één dode gevallen. In Wales, Noord-Ierland, Schotland en delen van Engeland zijn ook vandaag nog weerswaarschuwingen van kracht. In Ierland zitten tienduizenden huizen en bedrijven zonder water en stroom door het noodweer. De Verenigde Staten hebben elf gevangenen vrijgelaten uit Guantanamo Bay, meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het zijn Jemenieten die zijn overgedragen aan Oman. Ze zaten minstens 20 jaar vast zonder proces of aanklacht. Guantanamo Bay is gevestigd op een Amerikaanse marinebasis in Cuba. Het werd in 2002 gebouwd na de aanslagen van 11 september. Op het hoogtepunt zaten er honderden mensen vast. Nu zijn er nog 15 gevangenen in Guantanamo Bay. Dat is het laagste aantal ooit. In Hengelo in Overijssel is een man opgepakt die als cryptobelegger miljoenen euro's zou hebben zoekgemaakt. In totaal zou anderhalf tot 4,5 miljoen euro zijn verdwenen. 300 mensen zouden het slachtoffer zijn. Zij legden minimaal 5000 euro in die de verdachte zou beleggen in cryptomunten. Een jaar geleden stuurde de man een mail rond dat al het geld verdwenen was. Justitie gaat ervan uit dat er opzet in het spel was. Het weer op een enkele bui na is het droog. De dag begint wisselvallig met zon en ook flinke buien.